En dat komt volgens het RIVM echt niet alleen doordat er zoveel meer wordt getest. Het percentage positieve in de teststraten stijgt ook. Vorige week hadden we het over 9% en nu eh, zien we dus een percentage van 14%. Dat betekent dat van iedere 100 mensen die zich laat testen in de teststraten er 14 positief zijn voor COVID. Afgelopen dag kwamen er 7393 nieuwe besmettingen bij. Er liggen nu meer dan 1400 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 277 op de intensive care. Vanavond om 7 uur komt het kabinet met nieuwe maatregelen om het virus te bestrijden. Ook voor hele jonge kinderen wordt het mogelijk om een einde aan hun leven te laten maken. Nu is er niets geregeld voor kinderen tussen de 1 en de 12, terwijl die soms ook ontzettend veel lijden. Het dat is vreemd, vindt deze moeder die een ongeneeslijk zieke dochter had. Het is heel raar dat er geen wetgeving is voor, voor zo'n situatie eigenlijk. En dat je dus met z'n allen het beste ervan maakt, maar dat het kind de dupe is. Minister De Jonge gaat nu met artsen en het Openbaar Ministerie bespreken wanneer het wel en niet toegestaan is. En er moet een speciale commissie komen die het per geval beoordeelt. Heb jij gestudeerd onder het leenstelsel? Dan is er waarschijnlijk goed nieuws, want zo ongeveer alle politieke partijen willen studenten compenseren als de basisbeurs terugkomt, zeggen ze tegen onze collega's. Bijna alle studenten moeten sinds 2015 geld lenen. Daar wil de politiek nu weer vanaf en bijna alle partijen vinden het wel zo eerlijk om deze generatie studenten iets terug te geven. Bijvoorbeeld korting op de schuld of een flink bedrag op je rekening. Het weer op de meeste plekken droog. In het oosten ook wat zon. Het is zo'n 13 graden. Morgen bewolkt, af en toe een bui en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam. En daardoor is de weg nu dicht bij Amsterdam Oud-Zuid. Het levert file op vanaf Amsterdam-Geuzenveld. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 There's gotta be a better way. What's going on when we're politically blind and can't see the signs of endangered time? What's going on? what's going on Father, Father, help us, Everybody thinks we're wrong who are they to judge us?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 Zoals verwacht is de coronawet aangenomen door de Tweede Kamer. Ook de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS stemden voor. Van de regeringspartijen stemde alleen het Kamerlid voor de wind van de ChristenUnie tegen. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat studenten die hun studiefinanciering helemaal hebben moeten lenen... gecompenseerd moeten worden als er weer een basisbeurs wordt ingevoerd. Op welke manier dat moet gebeuren lopen de meningen in de Tweede Kamer uiteen. Het weer, bijna overal is het droog. Morgen eerst vrij zonnig, maar vanuit het oosten neemt de bewolking toe.